Gert Kluk met het NOS-journaal. De man die zich sinds gisternacht douche is dood. Dat heeft een woordvoerder van president Sarkozy bevestigd. Vlak voor de bevestiging van de dood van de verdachte zijn bij de omsingelde woning explosies en schoten gehoord. Het is nog onduidelijk of daarbij ook vanuit de woning is geschoten en of de schutter bij het vuurgevecht, bij het vuurgevecht is gedood. Drie agenten zijn gewond geraakt. De woning van de 23-jarige terreurverdachte is sinds gisternacht omsingeld. Sinds gisteravond was er geen contact meer met hem. De man zou verantwoordelijk zijn voor drie aanslagen, waarbij afgelopen week zeven doden vielen. Een plantenkweker die met een valse schadeclaim kwam naar de stroomstoring in de Bommelerwaard krijgt vier maanden celstraf. In december 2007 vlogen twee piloten van Defensie met een helikopter tegen hoogspanningskabels in de Bommelerwaard. Duizenden mensen zaten dagenlang zonder stroom. Wie financieel de dupe was van de storing kon een schadeclaim indienen bij Defensie. De 46-jarige plantenkweker uit Nieuwaal claimde 2,1 miljoen euro voor schade die er niet was. De Tweede Kamer wil opheldering van minister Schultz over de sein- en wisselstoring die vanochtend het treinverkeer ontregelde in de Randstad. De Kamer wil weten wat er is misgegaan. Volgens parlementariërs lijkt het erop dat er opnieuw gebrekkig is gecommuniceerd. Afgelopen winter was de Tweede Kamer al zeer kritisch over het uitvallen van het treinverkeer door het winterse weer. Prins Willem-Alexander heeft een fotoserie gemaakt van zijn drie dochters voor de kinderpostzegels van dit jaar. De prins wil met de foto's een bijdrage leveren aan de jaarlijkse actie waarbij kinderen speciale postzegels verkopen voor een goed doel. Willem-Alexander treedt hiermee de voetsporen van zijn vader, prins Klaus, die 40 jaar geleden foto's maakte van zijn drie zonen Willem-Alexander, Friso en Constantijn voor de kinderpostzegelactie. De serie postzegels wordt samen met de overige postzegels eind september gepresenteerd bij de start van de kinderpostzegelactie. Het weer zonnig, het wordt maximaal 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en het wordt dan nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de files bij Amsterdam op de A8 vanuit Zaandam. 2 kilometer beknopend Koenplein. En er is een ongeluk gebeurd op de A10. Bij knooppunt Koenplein zijn bij de afrit IJmuiden twee rijstroken dicht. Daar staat file achter vanaf Osdorp 3 kilometer tot Westpoort en vanaf Osdorp tot IJmuiden 2 kilometer. Ook twee rijstrook dicht bij Westpoort richting knooppunt Koenplein vanaf knooppunt Nieuwe Meer. En daar staat 3 kilometer file achter. Tot zover de verkeersinformatie.